Uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Ma is overleden, dat heeft zijn management bevestigd. Gaikema overleed in een ziekenhuis in Den Bosch waar hij was opgenomen met hartklachten. Hij werd bekend met oudejaarsconferences, ook vertaalde hij musicals zoals My Fair Lady. Zet Gaikema is 75 jaar geworden. Guus Hiddink blijft bondscoach van het Nederlands elftal. Dat blijkt uit het gesprek dat hij vanmiddag had met de KNVB-directie. Oranje verloor aan de hand van Hiddink een oefenwedstrijd tegen Italië en de EK-kwalificatieduels met Tsjechië en IJsland. Het thuisduel met Kazachstan leverde een moeizame zege op. De AIVD heeft te weinig mensen om alle jihadisten in de gaten te houden. De geheime dienst moet zelfs mensen lenen van de politie. Ook is er intern bij de AIVD flink geschoven met mensen... en daardoor is er minder aandacht voor bijvoorbeeld rechts- en linksextremisme. Het in de gaten houden van moslimradicalen die zich willen aansluiten bij terreurorganisaties... vergt veel capaciteit van de AIVD. Het continu volgen van teruggekeerde jihadisten is bijna onmogelijk. Inmiddels zijn tussen de 30 en 40 jihadstrijders teruggekeerd in Nederland. Om hen voortdurend in de gaten te houden zouden zo'n 700 mensen nodig zijn. Tankopslagbedrijf Vopak schrapt in Nederland 200 van de 1000 banen. Het bedrijf zegt dat het efficiënter moet werken vanwege de concurrentie. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. Vopak heeft in Rotterdam, Vlissingen, Amsterdam en Delfzijl tankterminals. In Groot-Brittannië is een dode gevallen door de storm. In het centrum van Londen kwam een vrouw terecht onder een omvallende boom. In Groot-Brittannië worden al windstoten gemeten van meer dan 120 km per uur. In Nederland gaat het de komende uren harder waaien. Mogelijk wordt boven de Wadden windkracht 9 gehaald. Brengt ons bij het weer. Vanuit het westen klaart het soms op. Verder trekken verspreid buien over het land. Daarbij is onweer en hagel mogelijk. De wind waait uit het noordwesten en is vrij krachtig, aan zee stormachtig. Vanavond en vannacht kan het een tijdje gaan stormen aan de kust. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Het is niet drukker dan anders op dit tijdstip. Bij elkaar staat er 130 kilometer file. Je krijgt een overzicht van de files in de Randstad vanaf 5 kilometer. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Eembrugge en Barneveld 7 kilometer door een ongeluk. De A13 Rotterdam-Den Haag tussen de afrit Berkel en Roderijs en Delft-Noord 6 kilometer. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen kido Ambacht en Sliedrecht-Oost 8. En een file van 7 kilometer op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Zwijndrecht.